Het weer warm, 26 graden in het noorden, plaatselijk 30 in het oosten en zuidoosten. Vanuit het zuiden toenemende bewolking met later vanmiddag en vanavond onweersbuien met kans op windstoten en hagel. Het blijft de komende dagen zonnig zomerweer. Morgen wordt het zo'n 24 graden. In het weekend een graad of 30. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A13 weer vrij bij Delft-Noord. De file vanuit Den Haag lost nu langzaam op. Tussen het Prins Klausplein en Delft-Noord rijdt het nog langzaam.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 Eh, en dat, dat hoorde nu dus uh, aan elkaar vast. Sheriff Nelson zong dus het origineel O Solo Mio en daarna Elvis. Ging het prachtig over in It's Now or Never. Gekomen eigenlijk uit een uit een, uit een eh, show, uit een tournee die hij nog maakte in juli 1977 ja, Albert, jij had een verzoek. Ja, nee, dat is heel leuk. Ik bedoel, ik, ik had die LP meegenomen. Dat was een LP van mijn zus. En die was, in die tijd was het altijd eh, gebruikelijk dat je je LP's eh, op een gegeven moment je handtekening erop zette. Want als je hem een keer uitgeleend had, dat je wist wie je hem had en eh, waar die dan gebleven was. Maar ik zie nu tot mijn verbazing dat, dat de, de Binnenhoeks, mijn zus, ook haar handtekening heeft gezet. En dat, die dateert van 13 oktober 1972. Want ik, dus dat is ook een poosje terug. Want ik, ik kan me nog herinneren dat ik haar die LP voor haar eh, verjaardag gaf. Ja. En het ging over het volgende nummer. Edge of Reality. Het is, eh, het is een beetje easy swing-achtig nummer. Ja. Hij, hij op alle verzamel LP's komt hij eigenlijk nauwelijks of niet terug. Ik heb het tenminste nog nooit gezien. Maar eh, op deze LP echt staat hij dus. En nee, laat me draaien. Edge of Reality. Het is een prachtig nummer. Edge of Reality. Een stuk ja, geschiedenis en hoe noem, hoe noem je dat? Ja, historie. Historie. Hier komt hij. Edge of Reality. sing the edge of me to the point of madness, the brink of misery. If she's not real, then I'm condemned to the edge of reality. that I am condemned to the edge of reality. Ja, en dan nou moet ik zeggen dat je me verrast hebt, want dit nummer kende ik dus echt ik had dit nog nooit gehoord Dat, doet mij deugd, eh, ja. Ruud, dat ik jou nog kan verrassen. Ja. <laughs> nee, ik had dit nog nooit gehoord. Het komt trouwens van LP, want eerlijk moet toegeven dat van alle nummers die erop staan, ik er heel weinig ken. Dus ook denk ik allemaal uit een iets latere periode eh, van Elvis. Maar goed, dat, uh, dat is wel mooi. We gaan er straks nog wat van draaien. Want we hebben nog heel veel leuke dingen voor u. en u weet het, we hebben het vandaag over Elvis Presley. voor degenen die wat later ingeschakeld hebben. Eh, we hebben het vandaag over Elvis Presley, omdat het morgen 16 augustus zijn 35ste sterfdag is. En ik vind het dan altijd wel leuk om, om niet omdat hij gestorven is, maar ik vind het altijd wel mooi om dan eens zo'n artiest extra in dit programma eh, in het zonnetje te zetten. En eh, nog eens de aandacht te vestigen op het grote instituut dat Elvis Presley in de rock'n'roll en lichte muziek toch wel geweest is. En nogmaals, het was de man heeft in zijn eentje maar even 600 miljoen platen verkocht. Nou, kom er maar eens om. Er zijn er denk ik weinig die daar eh, ook zelfs maar bij in de buurt kunnen komen. Volgende nummer is ook weer, het volgende wat ik u gelaten hoor is ook weer heel apart. Ik hoop dat het gelukt is, want het is een LP met hele kleine lettertjes. Ik vind het al verbazend dat Angela ze kan lezen, want ik kan, <laughs> ik, kan niet eens zien wat op staat. <laughs> Voor mij heeft die plaat alleen maar een oranje label. Maar het is eh, wel interessant. Het is een, een eh, fragment dus uit weer een live concert. Of uit een, uit een televisieshow komt dit. Eh... En daarin introduceert hij zijn vader. Dus gaat u luisteren naar Elvis Presley. Elvis introduces his father. En daarna gaat hij het van Timi Judo overbekende liedje Hurt zingen. Hier is Elvis. Fantastic. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, I, I, I'd like to introduce you to my father. Uh, you know, he's, he's been sick for a while, but he's doing very well. Would you say, Daddy? Uh, Get came here tonight. Come here so they can see you. There's no way to get up here. Is there any way for him to get up here? Is there any way for him to get up here? Just put a chair right here. I really missed him. It's been a couple years since he's been able to go on tour with me. You know, he's been sick. Thank you. much. Thank you. En dan eh, wel leuk natuurlijk dat hij, eh, wel leuk natuurlijk dat hij zijn vader eventjes eh, op de bühne haalde. die daarvoor al, die al behoorlijk ziek was ook en nooit meer met hem op tournee kwam. Want zijn vader ging altijd heel vaak met hem mee. En nu was de man er dus weer een keer wel bij bij deze televisie. En daarna dus Elvis met zijn versie van het prachtige, door Tim Juro beroemd geworden nummer Hurt. Ehm, we gaan door met ehm, een ander wat onbekende nummer, denk ik. Ja, niet voor de Elvis-fans, maar voor de mensen die hem alleen maar kennen van zijn hele grote hit. Zal dit waarschijnlijk iets minder bekend zijn, maar het is wel mooi. Elvis Presley eh, van de LP Almost In Love draaien wij het prachtige nummer. De <laughs> Long-Legged Girl with a Short Dress On. Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen bij dit, met dit prachtige weer. <laughs> Hier is Elvis. Long leg, long legged girl. Oh, dat doen we even opnieuw. Dat is halverwege. Dat doen we even opnieuw. Doen we even opnieuw. Want ik stond te lang te kletsen. En uh, dat doen we gewoon eventjes... Uh, we even opnieuw. Dat hij van mooi van het begin begint. Ja? Kan niet? Kan niet? Oh, nee, zegt ze. Nou ja, dan moet ik nog even doorpraten. Dat kan ook. Eh, long, wat zei ik nou ook weer? Oh ja. Het langbenige meisje met het korte rokje. Dat is de vertaling. Hier komt hij. rides, traveling lights, walking streets till past midnight, tramping roads, trails and lanes, scaling cliffs fields and plains, searching until the early dawn for the long-legged girl with a short dress on, riding trucks, bikes and skis, sailing lakes MCs, driving wagons, cars and jeeps, walking stilts and ten-foot leaps, searching till the early dawn for that long-legged girl with the short dress on. And everywhere it goes, she's standing gone. She's fine. It's just too bad she's a traveling kind. So fine. I just can't rest till I make her mine. Been from Maine to Tennessee, Mexico, and Waikiki. Rain or shine, sleet or snow everything depends upon That one-legged girl with the show that's on She's fine just too bad she's traveling kind so fine I just can't rest till I make her mine I've been from Maine to Tennessee Mexico and Waikiki Rain or shine, sleet or snow searching high when searching low Cause everything depends upon that long-legged girl with the short dress on The long-legged girl with the short dress on Heb je daar iets mee, Albert? Wat zeg je? Heb je daar iets mee? Nee, nee, nee. Ik, jij, zoekt hem uit. Jij zoekt oh. hem uit. Ik bedoel, eh, maar goed, hij staat, hij staat die, inderdaad op die LP, Almost in Love. Nee, ik dacht dat jij iets van met langbenige meisjes met korte rokjes Nou, met dit weer zeker. Ja. Zoals je al zei. Gaat er eentjes, hè? Nou ja, eh, we, hebben, we zullen het over Elvis hebben vandaag. Eh, Elvis Presley, dames en heren, was natuurlijk wereldberoemd. En de jeugd dweepte met hem. Eh, je had in die tijd, eh, dat is eigenlijk wel leuk hè, dat is een kleine parallel. In de tijd dat Beatles beroemd waren en we de Stones kregen, had je dus twee groepen fans. Namelijk de Beatles en de Stones fans. En dat had je met Elvis in die periode ook. Want je was of voor Elvis of je was voor Cliff Richard. Cliff Richard was eigenlijk dus de Europese tegenhanger van, van Elvis Presley. Dus je was of voor Elvis of je was voor Cliff. En ik moet tot mijn schande bekennen dat ik in de tijd meer voor Cliff was. Erg, hè? Ja. Ja, nou, oké. Ik bedoel, ik maak het nu toch goed met een uitzetting over Elvis? Hè? Daarom. Goed. Ehm, Amerikanen zijn slimme mensen. Soms, zou je denken. Want eh, natuurlijk moest Elvis, net als eh, elke andere jongen van in die dagen, moest in militaire dienst. En aangezien de autoriteiten nog steeds niet zo vreselijk blij waren met Elvis... hadden ze bedacht dat ze hem dan maar in dienst zouden nemen... en gelijk zouden eh, legeren in Duitsland. Want dan dachten ze, nou, dan zit hij daar anderhalf jaar of twee jaar of weet ik veel... En dan, eh, dan is die, die house wel over. En dan, eh, dan weet men aan die tijd niet meer wie Elvis is. Maar ja, Elvis had een manager die nog slimmer was. Want die zijn gewoon, weet je wat we gaan doen? Hij zit toch in Duitsland. We gaan een Duits liedje met hem opnemen. En toen kozen ze voor een, eh, voor een versie van een Duits volksliedje. Dat heet Muss i denn zum Städtle hinaus? En dat werd Woeden Hart. En hij zingt het in het Engels en in het Duits. En het was natuurlijk een gigantische set. Want het werd een knaller van een hit, dat nummer. En Elvis, Elvis raakte dus terecht niet vergeten. Hier is hij. heart. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die cause I don't have a wood in heart There's no strings upon this love of mine It was always you from the start Treat me nice, treat me good Treat me like you really should Cause I'm not made of wood And I don't have a wooden heart Muss ich denn, muss ich denn Zum Städtelein Haus Städtelein Haus Und du, mein Schatz, bleibst hier Muss ich denn, muss ich denn Zum Städtelein Haus hinaus und do my shots blind? hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir, wie du wirklich sollst. Wie du wirklich sollst, cause I don't Ja, een ongelofelijke slimme zet natuurlijk. Want eh, de Amerikaanse autoriteiten dachten eigenlijk van... nou oké, dan zijn we wel van hem af. dan is die populariteit, dat wel als hij gewoon een jaar of twee eh, niet, eh, niet wat gaat doen. En toen hebben ze in Duitsland <laughs> gewoon dit nummer opgenomen. En het werd dus echt een knaller van een hit. Moesie dan ofwel Wooden Heart. Prachtige combinatie van de oorspronkelijke Duitse tekst eh, met het Engelse liedje Wooden Heart. Elvis Presley dus helemaal geweldig. We gaan weer terug naar dat live concept dat hij in juni 1977 gaf. Toen hij nog op tournee was door, eh, door, door Amerika. Eh, en daarvan gaan we ook weer zo'n bekend nummer van hem draaien. Een prachtige live versie van die Hawaiian wedding song. We did a movie called Blue Hawaii, Blue Hawaii, and um, uh, in the movie there was a song called the Hawaiian Wedding Song, and it was so real until it took me two years <laughs> before I realized it was just a movie. You know, but I was married to the chick. Anyway, I like singing ceremony worship. Hawaii, Hawaii. This is the moment I waited for. I can hear my heart Wesley met een eh, nummer dat voorkwam en in de film Blue Hawaii. Ik zei het al, heeft heel veel films gemaakt. En eh, er is ooit eens iemand geweest, een beroemd filmregisseur, die zei van... Eh, Elvis had eigenlijk een heel groot acteur kunnen worden als hij niet beperkt werd gehouden tot die, tot die, ja, tot die, tot die liefdesverhaaltjes, die, die, die ja, zoetsappige filmpjes. Want hij had echt veel meer in, in, in zijn mars. Maar ja, het was nu eenmaal een zanger en er werd van hem verwacht dat hij zoetsappige filmpjes maakte. Dus dat gebeurde dan ook inderdaad. Ehm, we gaan door met een nummer. Eh, Albert-Jan is intussen vertrokken. Dat is wel jammer eigenlijk, want ik vind het wel leuk als hij erbij is. Maar goed, hij nog wat anders te doen. Maar van de LP die hij mee had genomen draaien we toch nog wel een eh, prachtig liedje. En eh, dat liedje dat heet Clean Up Your Own Backyard, Elvis Presley. church preacher preaching at me, acting like he wrote the golden rule, shaking his fist and speeching at me, shouting from his soapbox like a fool. Come Sunday morning, he's lying in bed, his eyes all red, the wine in his head wishing cowboy criticizing, acting like he's better than you and me, standing on the sidewalk supervising, telling everybody how they ought to be. Come close time most every night, lots of time, out the lights, and he ducks out of sight, and he cheats on his wife with his empty did another one a little bitty man of Latin and it could have been a little bit of rock But he knocked through, oh, oh my God oh, don't you hand me, don't you hand me none of your Clean up your whole backyard You your business, Clean up your En dat was weer zo'n geweldige plaat. Van het album Almost In Love van Elvis Presley. We gaan, ehm, ja, we gaan weer een oude hit van hem draaien. Een beetje in de stijl van It's Now or Never. Dat was de voorloper ervan. En daarna kwam er nog zo'n soort liedje. En uh, dat we we heette Kiss Me Quick. Oftewel, zoen me vlug. Nou, gaan we niet doen hier, want we hebben niks aan. kiss me quick while we still have the band. band. Een beetje in hetzelfde stijltje als eh, Is Now or Never natuurlijk. Elvis was eh, natuurlijk in zijn beginperiode werd hij, uh, werd hij eigenlijk geschaard onder de zogenaamde rockabilly artiesten. Een term die in de jaren voor het eerst werd gebruikt in eh, het Amerikaanse blad Billboard. En Rockabilly, dat was eigenlijk toch wel ja, een mengelingetje tussen, tussen eh, ja, country-achtige dingen en, en, en, en, en, eh, ja, boogie woogie, blues, weet ik het allemaal niet. En dat werd dus eigenlijk, wat later werd dat gewoon rock and roll. Ehm, we hadden natuurlijk aardig wat, wat, wat artiesten die daarin bezig waren. Onder andere natuurlijk Carl Perkins. En eh, Carl Perkins was een van de mensen die ook wel een aantal liedjes geschreven heeft. Die Elvis ook later heeft uitgevoerd. Dat komt zo meteen nog eentje van. Ehm, en verder behoorde ook bijvoorbeeld Johnny Cash tot die lichting. Johnny Cash en... en nog een aantal, eh, Wanda Jackson bijvoorbeeld, hoorde ook een beetje tot, tot die lichting van, van artiesten. Er is zelfs ook een, bekend, een duet bekend van Elvis samen met Johnny Cash. Helaas, helaas, helaas. Ik zal nog proberen om het te vinden. Eh, maar ik heb het niet op een LP staan, dus helaas. Maar als ik het nog ergens kan vinden, dan laat ik u dat zeker nog even horen. Elvis Presley samen met Johnny Cash, want daar is, daar is nog iets van. Ehm, voor zover ik weet. Maar goed, dan gaan we nog even naar op zoek. Nu gaan we even een liedje draaien dat eigenlijk bekend is geworden en nou, eh, geschreven is door Little Richard. Eh, dat was dan weer een van de zeg maar, zwarte roll giganten. Eh, die hoorden dus tot de stroming Little Richard en natuurlijk Fats Domino die er ook bij hoorden. Allemaal dat soort mensen. en de artiesten namen natuurlijk in de tijd ook best wel kaarsliedjes op. Nou, ik heb de titel al genoemd. Het is dus oorspronkelijk van Little Richard. Maar hier hoort u de Elvis Presley versie van Tutti Frutti. Wat babbelen, wat blab en was Elvis. Met zijn versie van uh, Tutti Een Beetje sneller dan dat uh, Little Richard deed. Maar wel, eh, wel interessant. Ik heb iets gevonden. Ik weet niet wat het is, want ik heb het nog niet gehoord. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Maar ik heb iets gevonden. En, en dat heet de Elvis Presley Johnny Cash Roadshow. Nou, ik, ik, ga het u gewoon laten horen. Uh, eh, wat het is, weet ik niet. Ik heb het niet gehoord. Maar we gaan het water, papa. She said it's two feet high and rising. We can make it to the road and I got stripes, stripes around my shoulders. I got you ain't nothing but a dollar. Listen, smile. Presley and Johnny Cash were two of a kind. Two giants in a fledgling music industry. Although one could never describe them as friends, they had a mutual respect for one another that often led to their paths crossing. Before either artist became a star, their early lives were filled with comparisons. Both men were raised by poor, hard-working families in small-town America. Both men lost siblings in their childhood. Both had served in the American Army in Germany. Both men had a grounding in gospel music. Both men's careers were launched on Sam Phillips' Sun Records label. And, tragically, both men's lives were blighted by sustained narcotic abuse. They were two tortured geniuses who wanted to dedicate their lives to entertaining the public and raising merry hell. Leslie, the older of the two, was raised by poor hard-working parents in the Midwest town of Tupelo. His twin brother Jesse had died at birth, leaving Elvis the only child of an overprotective and doting mother. Likewise. Nou, dat is wel uh, even de moeite waard natuurlijk. En uh, er staan ook nog leuke, leuke dingen op van Johnny Cash die bijvoorbeeld eh, Elvis Presley imiteert. Maar er is volgens mij, dat kon ik zo gauw nog niet vinden, maar ik blijf nog even zoeken. Eh, er is ook ooit, in, in, zeker vanuit de Sun-tijd natuurlijk, is er nog ergens een eh, duet van die twee. Maar of ik het kan vinden, weet ik niet. Ik ga het in ieder geval wel proberen. We gaan nu eh, luisteren naar een andere grote hit van Elvis. Let u maar op. We're all, are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome too? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each of us play a part. Play, plus tax. You read your line so cleverly <laughs> and never missed a cue. <laughs> They came back too. You forgot the words. Seemed to change, you fool. You <laughs> acted strange in life. Why ever did it? Honey, who am I talking to? You lied when you said you loved me. You, I had no cause to doubt you. But I really want, really want you in your life. <laughs> and to go on living without you. And the stage is bare. And I'm standing there without any hair. I know. <laughs> if you won't come back to me, <laughs> how will hang with you. Is your heart gezongen dus tijdens uh, de uh, televisieuitzending ABC Television uh, uitzending in ja, ik weet niet precies welk jaar, want dat staat er niet bij. Maar dat is ook verder niet zo belangrijk. Het klinkt in ieder geval heel mooi. Er is nog een live versie van bekend. Dat is waar die, waar die zo ene achtergrondzangeres zo verschrikkelijk uit het dak gaat. Die versie met dat verlachen erin. Maar die heb ik niet, sorry. Dus die, eh, die, eh, die moet u eh, ontberen, want die versie heb ik niet bij me. Of althans, die heb ik gewoon niet op LP. Maar wel deze versie uit de ABC televisieshow. Ehm, waarin hij onder andere, onder andere ook zijn vader in introduceerde. Ik had het straks al over Carl Perkins. Carl Perkins was eigenlijk ook een van de mensen die een beetje thuis hoorden in dat eh, rockabilly eh, eh, groepje, clubje zou ik maar zeggen.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 Well, do anything that you want to do, but I'm, I'm on it, all blue shoes, don't you step on my blue suede shoe. There ain't my liquor from an old fruit jar. We're doing the thing that you wanna do. Uh, honey, lay off my shoes and no shoes. Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay on my blue suede shoes. suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything with the awful high blue suede shoes. Ja, geschreven dus. Ja, ja, ja, rustig aan, uh, jongeman. Komt hier wel gaat. Eh... Uh, prachtige versie, dus Blue Suede Shoes, bekende versie. Geschreven werd het wel door uh, Carl Perkins. Maar het was natuurlijk een van de grote hits van, eh, van Elvis. Ik ga u nog een eh, stuk laten horen uit dat live concert dat hij in juni 1977 nog gegeven heeft. Zeg ik nog geen twee maanden voor zijn dood. En dan is het eh, toch wel frappant, ondanks dat hij al behoorlijk ziek was, dat, dat hij er nog zo zulke dingen uitperste als wat u hier gehoord heeft. En ehm, als het allemaal goed gelukt is, want het is een beetje moeilijk te zien. De, de lettertjes op die, op die hoes van die LP die zijn zo verschrikkelijk klein. Dat daar mag je wel las over voor hebben om daar wat van te kunnen zien. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We gaan het wel proberen. U krijgt een heel kort fragmentje te horen van eh, What Did I Say en van Johnny Be Good. Dat gaat als het goed is allemaal in elkaar over. En daarna krijgt u Elvis te horen in het prachtige And I Love You So. Nou, we gaan kijken of het gelukt is. Daar komt Elvis Live. Thank you, Jamie. among the evergreen. I took the log and made of earth and wood. I lit the candle This next song is a song that we did uh, in an album. Album. It's called "And I Love You So." Elvis Presley dus met een prachtige fragment uit dat, eh, dat live concert wat hij eh, gegeven heeft in, ehm, in Amerika juni 1977. En u hoorde een paar fragmentjes achter elkaar van, het, eh, van, van een paar oude rockers uit die tijd. Natuurlijk That's What I Say, wat we kennen van Ray Charles. En Johnny B. Good, wat natuurlijk geschreven is door... Ehm, door, hoe heet die man ook weer? Oh ja, Chuck Berry natuurlijk. <laughs> <laughs> ja. Nou, ik denk dat we zo'n beetje aan het laatste nummer toe zijn, dames en heren, wat we gaan draaien. En ehm, ik hoop dat die nog een beetje te draaien is, want het is een singeltje, dus ik, ik garandeer niet dat hij niet zal kraken. Moet u maar... Uh... Hè? Wat zie Klinkt het goed? Oh, nou, ze zegt dat het goed klinkt. Als Angela dat zegt, dan geloof ik dat. Goed, ehm, let's do it. Oftewel, laten we het lekker gaan doen. In the Ghetto. Prachtig stuk van Elvis Presley, dat later nog een keer verkracht is door Paul de Leeuw. Maar laten wij maar gewoon de echte mooie versie doen. Elvis Presley en In the Ghetto. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto and his mama cries. Cause if there's one thing she don't need it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. Crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. and his mama cried. Vreselijk mooi nummer. In the Ghetto was het wederom een comeback voor Elvis Presley. Want dat werd natuurlijk een gigantische hit eh, voor de man. We zijn er doorheen. Eh, ik ga niet de tune erin gooien. Ik ga gewoon besluiten met een heel teder liedje van Elvis Presley. Wat eh, u natuurlijk allemaal kent. U kunt het waarschijnlijk niet meer helemaal draaien. Maar nog wel een stukje. En dat gaan we graag doen. We bedacht, herdachten vandaag Elvis Presley. Van wie het morgen zijn, zijn 35e sterfdag is. En we gaan eruit met Love Me Tender. Allemaal bedankt voor het luisteren. Tot volgende week weer. Bij een nieuwe vernieljaar. Elvis. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender. love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long.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 Vanaf 5 uur rijden er op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Met die maatregel wil de NS voorkomen dat het treinverkeer vastloopt als door bliksem en windstoten elektrische installaties beschadigd raken of bomen op de bovenleiding vallen. En ook het theaterfestival De Parade in Amsterdam houdt eh, weersomstandigheden nauwlettend in de gaten. Bij windkracht 8 gaat de leiding overleggen politie, hulpdienst en gemeente omdat er dan takken van bomen af kunnen waaien. School De Koers in Beverwijk voldoet niet aan de leerplichtwet en kan daarom niet worden aangemerkt als school. De Raad van State stelt dat de vrijheid van onderwijs in Nederland grote ruimte geeft voor verschillende pedagogische richtingen. Maar die onderwijsvrijheid is niet onbeperkt. Er zijn minimumeisen voor onderwijs waaraan moet worden voldaan. En dat is bij De Koers niet het geval, al dus de Raad. De koers wordt niet bekostigd vanuit het Rijk, maar is particulier en daarom kan de overheid de school niet sluiten. Maar de gemeente Beverwijk kan nu wel de ouders aanpakken, omdat die niet voldoen aan de leerplichtwet. De Tweede Kamer wil onmiddellijk af van de langstudeerboete voor studenten. De boete van 3000 euro gaat op 1 september in geldt voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen in de bachelor- of masterstudie. Er waren al veel partijen die niet zien in die boete en gisteren sloot het CDA zich daarbij aan. regeringspartij VVD wil de kwestie pas na de verkiezingen regelen. De Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal gaat de dreigende overbevolking van olifanten in de reservaten aanpakken met een prikpil. olifanten krijgen elk jaar een injectie, waardoor ze niet meer zwanger kunnen worden. Anders dan veel andere Afrikaanse landen kampt Zuid-Afrika met een overschot